Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote zoekactie op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Een bootje met migranten is gezonken. Hoeveel mensen er aan boord waren is niet duidelijk. Volgens Franse media zijn er vijf doden. Gisteravond werd in het Britse parlement een wet aangenomen die illegale migratie moet tegengaan. De migranten worden straks met het vliegtuig naar Rwanda gebracht. En daar moeten ze dan hun asielaanvraag afwachten. Er was veel om te doen, zegt correspondent Fleur Launsbach. Nou, het idee is om mensen af te schrikken. En daarmee beginnen de Britten eigenlijk met een totaal nieuwe methode. Het is een methode die ehm, ja, ook wel met belangstelling wordt bekeken door andere Europese landen. Het idee om je asielprocedures dus echt uit te besteden aan een ander land en daarmee het dus ook heel onaantrekkelijk te maken om hierheen te komen. De Britse regering probeerde het plan er al jaren doorheen te krijgen. Gisteravond is het dus gelukt. Waarschijnlijk gaan de eerste vliegtuigen over een week of tien die kant op. Fabrikanten bezuinigen steeds meer op ingrediënten in hun producten. Dat zegt de Consumentenbond. Die bekeek de ingrediënten van ruim 600 producten in de supermarkt... en vergeleek die met vijf jaar geleden. Bij ruim een kwart van de producten was de samenstelling veranderd. Zo daalde het visgehalte van lekkerbekjes van Albert Heijn... van 75 naar 55 procent. Bij Plus zat er nu 6 procent bosvruchten in siroop met bosvruchtensmaak. Eerder was dat 19 procent. En Oranje International Denzel Dumfries heeft sorry gezegd... voor zijn opmerkelijke invalbeurt bij zijn club Inter. In de kampioenswedstrijd tegen stadgenoot AC Milan mocht hij kort voor tijd invallen. Hij haalde het eind van de wedstrijd niet omdat hij betrokken was bij een opstootje. Was te zien bij Ziggo Sport. Dumfries gaat ook nog eventjes ouderwets de derby's weer tot leven brengen. Met een eh, originele catch scan En nu krijgen we een echte scrum. Denzel Dumfries is de gebeten hond. Kijk <laughs> Scheidsrechter Andrea Colombo. Die gaat een rode kaart geven. Aan wie? twee spelers, onder wie Dumfries kregen rood. Hij mocht dus kort na zijn invalbeurt alweer vertrekken. Dat was niet handig, zei hij na afloop. Inter won wel met 2-1 en is daardoor kampioen van Italië. En het weer fris, maar wel zonnig. Later zijn er wat meer wolken en is er in het westen kans op een enkel buitje. Eind van de middag gaat het op meer plekken regenen.